Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Limburgse dorp Herkenbos wordt gefaseerd ontruimd vanwege de brand in Nationaal Park de Mijnweg. Dat heeft de veiligheidsregio Limburg-Noord bekendgemaakt. Het gaat om een voorzorgsmaatregel vanwege de rook. Eerder werden al twee zorginstellingen in het dorp ontruimd. In Herkenbos wonen ongeveer 4000 mensen. De evacuees worden opgevangen in een hotel en in sporthallen. Het Rode Kruis heeft 800 bedden beschikbaar gesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de coronarichtlijnen van het RIVM. De brandweer krijgt hulp van collega's uit Duitsland en België. Tandartsen en mondhygiënisten hervatten woensdag de reguliere zorg, meldt beroepsorganisatie KNMT. Ze moeten zich dan wel houden aan de coronarichtlijnen om besmetting te voorkomen. Volgens de beroepsorganisatie waren de praktijken de afgelopen weken wel open voor spoedgevallen. Netflix trok het afgelopen kwartaal 15,8 miljoen nieuwe abonnees, waarvan de meeste in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Nooit eerder groeide het aantal Netflix-gebruikers zo fors als tijdens de coronacrisis, waarin veel mensen verplicht thuis zijn. Volgens Netflix waren de series Tiger King en Ozark favoriet onder gebruikers. Wereldwijd telt de Amerikaanse videostreamingsdienst nu bijna 183 miljoen abonnees. De omzet kwam dit kwartaal uit op bijna 5,8 miljard dollar. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn beelden getoond... van de diefstal van het schilderij van Vincent van Gogh... uit het Singermuseum in Laren. Het doek uit 1884, Lentetuin, werd eind maart gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een moker... twee glazen deuren inslaat en met het schilderij onder zijn arm... het museum weer verlaat. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of de dader hulp heeft gehad. Het gestolen schilderij is eigendom van het Groningen Museum en was aan Singer Laren uitgeleend. En dan het weer. Het blijft helder. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. Woensdag wordt het opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan maximaal 22 graden.